Want ze zien met de jaarwisseling vooral een andere groep patiënten. Maar alcohol en drugs is wel de overheersende groep met patiënten die we dan zien. En eigenlijk niet zoveel vuurwerkslachtoffers. In verhouding valt het heel erg mee. Ja, dus dit is niet nodig. Ja, elk slachtoffer is er één te veel. En ik denk dat het daarvoor, voor de, daarvoor is het natuurlijk altijd zinvol. Maar voor onze drukte is het in ieder geval niet, eh, voegt het niet zoveel toe. De artsen zijn bang dat het vuurwerkverbod afleidt van de drukte op dit moment in de ziekenhuizen. Limburgers die de dupe zijn van de watersnood afgelopen zomer krijgen opnieuw 1000 euro. Het gaat dan om mensen die het zwaarst zijn getroffen. Begin december staat het geld op de rekening. Het geld komt uit het Rampenfonds. Met inzamelingsacties is er ruim 11 miljoen euro opgehaald. FC Groningen speelt zondag met een speciale aanvoerdersband met daarop een seismograaf. Het apparaat waarmee aardbevingen worden gemeten. Dat doet de voetbalclub als statement vanwege de aardbevingen in de provincie. Ook Groningse amateurclubs gaan met een speciale aanvoerdersband spelen om aandacht te vragen voor de aardbevingsslachtoffers. Een corona-uitbraak in Diergade Blijdorp in Rotterdam. Niet onder personeel, maar onder de dieren. De dierentuin denkt dat verzorgers het virus hebben overgedragen. De besmette gorilla's en leeuwen zitten nu in quarantaine en krijgen extra zorg. Ik denk dat het vooral voor deze dieren heel belangrijk is om ze zoveel mogelijk eh, rust te geven. Eh, en om medicijnen toe te dienen, eh, dat doen we op een paar verschillende manieren. bijvoorbeeld bij de gorilla's die nog wel eten, kunnen we ze in wat eten of wat drinken de medicatie aanbieden. De dieren die niet meer willen eten, die hebben we injectie op afstand gegeven. Maar geen zorgen, volgens Blijdorp worden de dieren weer helemaal beter. En dan nog het weer. De temperatuur komt eh, de komende nacht nauwelijks onder de 10 graden. Morgen af en toe wat motregen, maar ook wat zon en een graad of 13.